uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De minister van Volksgezondheid van Tunesië is opgestapt... nadat in 24 uur tijd 11 baby's stierven in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook in het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. Vermoedelijk zijn de baby's gestorven aan een bloedinfectie. Kinderartsen denken dat de voeding die de baby's via een infuus kregen... er mogelijk mee te maken heeft. De zoekactie naar een vermist bemanningslid van een gezonken binnenvaartschip in Zeeland heeft niets opgeleverd. Afgelopen avond ging een duiker het wrak in toen het water laag genoeg was om af te dalen. Maar rond middernacht werd de zoekactie beëindigd. De vermiste man is nog altijd niet gevonden. Gistermiddag zonk het schip in de monding van de haven bij Vlissingen. Waardoor is nog niet bekend. De eigenaar van het schip is gered. De opvarende die nog wordt vermist is vermoedelijk een buitenlandse werknemer. In het midden van Colombia is een vliegtuig neergestort. Alle 14 inzittenden zijn omgekomen. Op een gegeven moment deed de piloot een noodoproep vanwege technische problemen. Kort daarna verloor de luchtverkeersleiding het contact met het toestel. Zo'n 90 kilometer voor de eindbestemming werd het vliegtuigwrak gevonden. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Mogelijk speelde het slechte weer een rol. De Amerikaanse zanger R. Kelly is vrijgelaten in de zaak rond achterstallige alimentatie. Iemand heeft het openstaande bedrag van 161.000 dollar betaald, meldt de politie. Wie dat was, is niet bekend. Kelly weigerde om de moeder van zijn kinderen te betalen... omdat hij daar naar eigen zeggen geen geld voor had. De zanger wordt ook nog vervolgd voor seksueel misbruik van vier vrouwen. Het weer vannacht blijft het vrijwel overal droog en neemt de wind af. S ochtends gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen... en in de loop van de ochtend gaat het ook weer harder waaien.